Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Verzekeraars hebben vorig jaar zo'n 13.000 mensen betrapt op oplichting. In totaal probeerden zij voor een bedrag van 88 miljoen euro te frauderen. Onder hen zijn volgens het Verbond van Verzekeraars steeds meer ondernemers. Het vaakst wordt gefraudeerd met een motorrijtuigenverzekering, zoals de autoverzekering. Mensen overdrijven bijvoorbeeld de schade of doen een dubbele claim. In het centrum van Aalsmeer zijn een winkel en een aantal bovengelegen woningen uitgebrand. De panden waren nog in aanbouw. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Buren moesten wel hun huis verlaten. Zij werden opgevangen in het gemeentehuis. De brand is inmiddels onder controle en voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De Braziliaanse president Bolsonaro moet vervolgd worden voor zijn coronabeleid. Dat vindt de Senaatscommissie die het regeringsbeleid rond de pandemie onderzocht. Bolsonaro zou zich onder meer schuldig gemaakt hebben aan misdaden tegen de menselijkheid. Zo zou het hoge aantal coronadoden in Brazilië deels aan hem te wijten zijn. In het land zijn meer dan 600.000 mensen aan corona overleden. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer mensen aan de ziekte overleden. Toptennissers die niet gevaccineerd zijn, zijn toch welkom bij de Australian Open, zegt de Australische premier Morrison. Voorwaarde is wel dat ze eerst twee weken in quarantaine gaan. Vorige week zei de immigratieminister nog dat tennissers en andere atleten volledig gevaccineerd moeten zijn om het land in te komen. En dat een quarantaineplicht geen optie was. De politie heeft in Maarsen een man opgepakt na een achtervolging vanaf Den Haag. Volgens de politie viel de bestuurder in Den Haag op door zeer gevaarlijk rijgedrag. Met snelheden tot 190 km per uur probeerde hij over de A12 weg te komen. In een woonwijk in Maarsen lukte het om de auto te laten stoppen. De 29-jarige bestuurder is opgepakt en in zijn auto zou illegaal vuurwerk hebben gelegen. Het weer, het wordt een bewolkte dag, maar het blijft wel droog. In de middag komt de zon op steeds meer plaatsen tevoorschijn. Het wordt zo'n 16 graden.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 so should hang up after what you put me through. There's no reason for me to talk to you except that no one else can make me feel the way you do. It's a shame, boy, but my heart is hooked on you.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 De hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ondernemers dat verzekeringsfraude probeerde te plegen... is vorig jaar met 40% gestegen, meldt het Verbond van Verzekeraars. Mogelijke verklaring hiervoor is dat bedrijven door corona... op een andere manier aan geld probeerden te komen. In het centrum van Aalsmeer zijn een winkel en een aantal bovengelegen woningen uitgebrand. De panden waren nog in aanbouw. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Er een wilde achtervolging gisteravond op de A12 van Den Haag naar Maarsen. De politie zat achter een man aan die opviel door zijn gevaarlijk rijgedrag. Er zouden zo'n 15 politieauto's bij betrokken zijn geweest. In Maarsen konden ze hem oppakken. Hij zou illegaal vuurwerk hebben gehad. En dan het weer. Het wordt een bewolkte maar droge dag en het wordt zo'n 16 graden. years later I don't know what we're trying to find To find We've been dancing with strangers Could it be say goodbye her feet als er nog meer was, hoe ik van je houden kon. Echt waar, ik weet het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. kan mij niet schelen als je bij me voor jouw voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.